7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Politici en ambtenaren op Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten loon inleveren... om in aanmerking te komen voor meer Nederlandse coronasteun. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Knops. Politici moeten een kwart van hun beloning inleveren, ambtenaren 12,5 procent. Alleen dan komen de eilanden in aanmerking voor het tweede steunpakket... van in totaal 370 miljoen euro. Een half miljoen Nederlanders krijgt dit jaar geen vakantiegeld uitbetaald vanwege de coronacrisis. Vakbond CNV concludeert dat op basis van onderzoek onder 1700 leden. De bond wijst erop dat het vakantiegeld een wettelijk recht is. Inhouden mag alleen met instemming van de werknemers. In verschillende straten in Utrecht geldt dit weekend een eenrichtingsverkeer voor voetgangers... om te voorkomen dat ze op drukke plekken te dicht langs elkaar lopen. Een aantal smalle straten is maar van één kant toegankelijk... En op een belangrijke kruising, midden in het Utrechtse winkelgebied, komt een voetgangersrotonde. En Noord-Brabant heeft een nieuw provinciebestuur. Na een vergadering van 12 uur werden er zeven nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd... onder wie twee van Forum voor Democratie. De PvdA, SP, GroenLinks en D66 stemden tegen... omdat de nieuwe gedeputeerden geen afstand wilden nemen... van uitspraken van Forumpartijleider Thierry Baudet. En een grote uitslaande brand in in Groningen... heeft een Turks restaurant volledig verwoest. Het vuur ontstond tegen het einde van de avond in de keuken. Na ongeveer een half uur was de brand al zo groot... dat de brandweer het pand als verloren beschouwde. Er is niemand gewond geraakt. Naastgelegen gebouwen konden op het nippertje worden gered.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 I'm close. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ocean at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is every move you make, every cake you bake, every leg you break.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 time, any place, anywhere. From today, you know we can stay in a new world. Me and you, girl, dancing. nice and easy like we do bring me to my knees when I see what they've done to you. And I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart.